9 uur. Watermalgemoed met het NWS Journaal. Boerenorganisatie LTO roept boeren op voorlopig niet te protesteren tegen de stikstofmaatregelen. Nu minister Schouten zegt de gevolgen van eiwitarm veevoer nog eens te laten onderzoeken. Ze wil dat voer verplichten om de stikstofuitstoot terug te dringen, maar volgens veel boeren kunnen hun koeien er ziek van worden. Schouten belooft dierenartsen naar de maatregel te laten kijken. Ook rekent het Planbureau voor de Leefomgeving een alternatief plan door van de melkveeboeren zelf. Dutchbed-veteranen lijden nog elke dag onder de gevolgen van de missie in Srebrenica. Dat blijkt uit een enquête van het AD waar 40 oud Dutchpetters aan meededen. Morgen is het 25 jaar geleden dat de enclave viel. De Nederlandse VN-missie kon niet voorkomen dat ruim 8000 moslims werden gedood door Bosnisch-Servische troepen. De Dutchbetters zeggen in de enquête dat ze slecht voorbereid op missie gingen... en ruim de helft vroeg na afloop psychische hulp. Voor de geestelijke schade willen ze financiële compensatie van Defensie. In de VS is opnieuw een record aantal coronabesmettingen op één dag geregistreerd. Ruim 60.000. In totaal zijn er nu ruim 3 miljoen Amerikaanse besmettingen geconstateerd. Het hoogste aantal ter wereld. Het aantal dagelijkse coronadoden stijgt ook. De afgelopen drie dagen overleden er gemiddeld ruim 900 mensen per dag aan het virus. Volgens president Trump worden er zoveel gevallen geregistreerd... omdat de VS veel meer en beter test dan andere landen. De premiers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten vergaderen vandaag met de Nederlandse regering over financiële hulp. De eilanden hebben geld nodig omdat ze hard zijn getroffen door de coronacrisis. Nederland wil wel geld uitlenen, maar de eilanden weigeren tot nu toe in te stemmen met de hervormingsvoorwaarden. Het weer, eerst op veel plaatsen regen, maar vanmiddag breekt vanuit het westen de zon vaker door. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen nog een enkele bui, maar ook wat zon en dan zo'n 19 graden. Dit was het NMS Journaal.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 Ein Programm jeden Freitag von 9 bis 10 Uhr für unsere Urlaubsgäste, die im schönen Dorf Sandfurt verbleiben. Ja, mein Name ist Maja und mein Co-Gastgeber ist mein Mann, Jaap oder der Jakob. In diesem Programm erzählen wir Ihnen, was Sie in der kommenden Woche in unserem schönen Dorf und der umliegenden Region unternehmen können. Wir präsentieren dieses Programm in fünf Sprachen. Niederländisch, Deutsch, Englisch, Französisch und sogar Spanisch, damit alle Gäste unseres Dorfes die Informationen in ihren eigenen Sprachen erhalten können. Goedemorgen luisteraars. Vandaag starten we op ZFM met een nieuw informatief programma genaamd Het Uur voor de Toerist. Een programma iedere vrijdag van 9 tot 10 uur voor alle vakantiegasten die in ons mooie dorp Zandvoort verblijven. Mijn naam is Jaap en mijn co-host is mijn vrouw Maya. In dit programma vertellen we u over wat er de komende week in ons mooie dorp en de regio daaromheen te doen is. Wij presenteren dit programma in vijf talen. Nederlands, Duits, Engels, Frans en Spaans. Zodat alle gasten van ons dorp de informatie in hun eigen taal krijgen. Bonjour, chers auditeur. Aujourd'hui, nous commençons sur la radio ZFM avec un nouveau programme informatif. Jacques Vendredi, de 9 à 10 heures, appelé l'heure touristique. un programme pour tous les vacanciers qui séjournent dans notre beau village de Sandford. Je m'appelle Maya et ma co-animateur est mon mari Jacques, en français Jacques. Dans ce programme, nous vous disons quoi faire dans notre village et la région environnante dans la semaine à venir. Nous présentons ce programme en cinq langues, le néerlandais, allemand, anglais, français, et l'espagnol, afin que tous les autres de notre village obtiennent les informations dans leur propre langue. Good morning, dear listeners. Today we start on ZFM radio with a new informative program called The Tourist Hour. A program for all holiday guests who stay in our beautiful village of Zandvoort every Friday from 9 till 10 a.m. My name is Jaap, or Jack in English, and my co-host is my wife Maya. This pro in this program, we will tell you about what to do in our beautiful village and the surrounding region in the coming week. We present this program in five languages, Dutch, German, English, French and even Spanish, so that all guests of our village get the information in their own language. Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy comenzamos en la radio ZFM con un nuevo programa informativo llamado La Hora Turística. Un programa todos los viernes de las 9 a las 10 de la mañana para todos los huéspedes de vacaciones que se quedan en nuestro hermoso pueblo Sanford. Mi nombre es Maya y mi copresentador es mi esposo Yap. O en español se dice Jaime. En este programa le contamos qué hacer en nuestro pueblo y la región circundante la próxima semana. Presentaremos este programa en cinco idiomas. Holandés, alemán, inglés, francés y español para que todos los huéspedes de nuestro pueblo obtengan la información en su propio idioma. das war Connie Francis met Vacation. That was Connie Francis with Vacation. C'était Connie Francis avec euh, Vacation. Euh, maintenant, euh, right now, euh, I have a record in front of me. And it's called Ein bisschen Frieden. it was a famous song. Het was ein äh, ganz bekannter Song, gesungen von Nicole. Ein bisschen Frieden. mich an manchem Tag, dann sehe ich die Wolken, die über uns sind und höre die Schreie der Vögel im Wind. Ich singe aus Angst vor dem Dunkel mein Lied und hoffe, dass nichts geschieht. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne. bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsche ich mir. Ein bisschen Frieden. das war Nicole mit ein bisschen Frieden. Also Maya, äh, was kannst du die Zuhörer noch über Sandfurt und seine Umgebung erzählen? Ja, liebe Gäste, in Sandfurt kann man viel sehen und unternehmen. Die nahegelegene Natur und der Strand bieten viele Entspannungsmöglichkeiten. Dank auch der günstigen Lage von Sandfurt ist ein Ausflug in gut erreichbare Städte wie Haarlem, Alkmaar und Amsterdam überhaupt kein Problem. Aber auch in Sandfurt selbst kann man viel sehen und unternehmen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem relaxten Kinobesuch? Im schönen Kino in Circus Sandfurt werden die neuesten Filme gezeigt. Wer es aufgefallen mag, kann auch ins Aqua Cinema von Center Parks gehen. Das Schwimmbad des Parks wird geregelt in ein echtes Kino verwandelt, wo von allem spannende Kinderfilme gezeigt werden. Man kann aber auch äh, noch viel mehr Sachen machen. Mit dem großen Angebot an Ausflügen und Attraktionen, äh, aber auch die unterschiedlichen Gruppenpaketen werden alle bestimmt eine schöne Zeit haben. Ein Besuch am Circuit Park Sandford ist auch keine schlechte Idee. Wie oft is man schließlich einer echten Rennstrecke so nah? Well, Maya, that was nice for our, Dutch, uh, our German listeners. Uh, what about uh, some information about the village for our English listeners? Oh, yes, of course. Well, there's a lot to see uh, and to experience in Zandvoort. The nearby nature and the beach offers many opportunities for relaxation. thanks to the convenient location of Zandvoort, a trip to easily accessible cities such as Haarlem, Alkmaar or Amsterdam is no problem at all. But you can also see and do a lot in Zandvoort itself. How about a relaxed visit to the cinema, for example? The latest films are shown in the beautiful cinema in Circus Zandvoort. If you like it, you can also go to Center Park's Aqua Cinema. The swimming pool in the park is transformed into a real cinema where exciting children films are shown. But you can do a lot more things with the wide range of excursions and attractions, but also the different group packages. Everyone will have a good time. A visit to the park Circuit Zandvoort is not a bad idea. How often Are You So Close to a Real Racetrack? Okay, thanks Maya. Well, I think it's time for music. Uh, C'est euh, maintenant euh, de la musique. Un chanson française. Ein deutsches Lied by Gérard Le Normand. Een liedje van Gérard Le Normand. Vive les vacances! les vacances, les souris dansent et sa balance et sa romance. Vive et à la sieste améliorée. La mer est bleue, qu'on croirait d'une chanson de traîner Je bois du sel à ta source enchantée et ton souffle est mal tous les croches pattes que nous fait la vie de chaque jour. On s'envoie en l'air, mais ce qui est super, c'est qu'on reste en l'air entre deux mamours. J'ai balancé mon stylo radio et ma montre à quartz. Adieu les gadgets, on se fait la joie, youpi, alors on se jette. Vive les vacances, vive les vacances, les souris dansent. les Ja, en dat was een liedje over de vakantie. Leven de vakantie. Zit dat de chanson de vacances. Vive les vacances. En jetzt, lieve eh, liebe Zuhörer, eine eh, Nummer van Vater Abraham. Die kennen ze ook in Deutschland, denk ik. Es is genannt Het kleine Café aan de Haven oder auf Deutsch Das kleine Café am haven. Ich denke, unsere deutsche Gäste kennen diese Nummer auch. Eh, äh, auf Deutsch natürlich, aber jetzt können Sie es zuhören auf Holländisch. Das kleine Café am Hafen, The Little Pub on the Port. De avondzon valt over straten en pleinen, de gouden zon zakt in de stad. En mensen die moe in hun huizen verdwijnen, ze hebben de dag weer gehad. De neonreclame die knipoogt langs ramen, het mot zachtjes op straat. De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek uit een deur die nog wijd open staat. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café telt je geld of wie je bent niet meer mee. De toog is van koper, toch ligt er geen loper. De voetbalclub hangt aan de muur. De trekkast die maakt meer lawaai dan de jukebox. Een pilsje, dat is er niet duur. Mens is daar, mens rijk of arm, het is daar warm. Geen monsieur of madame, maar wc. Maar het glas is gespoeld in het helderste water. Ja, het is daar een heel goed café. Daar in dat klein tussen twee glazen bier opgelost voor altijd. Op de rand van een bierviltje staat daar je rekening, of je staat in het krijt. Het enige wat je aan eten kunt krijgen, dat is daar een hardgekookt ei. De mensen die zijn daar gelukkig gewoon, ja, de mensen die zijn daar nog blij in dat kleine café aan de haven. Daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café. And Abraham. C'était Père Abraham. Euh, Maya, que peux-tu dire sur Zandvoort et ses environs Qu'est-ce qu'on peut faire ici Bon, Jacques, il y a beaucoup à voir et à faire à Zandvoort. La nature à proximité et la plage offrent de nombreuses possibilités de détente. Grâce à l'emplacement idéal de Zandvoort, un voyage dans des villes facilement accessibles telles que Haarlem, Alkmaar ou bien sûr Amsterdam ne pose aucun problème. Mais vous pouvez également voir et faire <clears throat> beaucoup à Zandvoort même. Que diriez-vous d'une visite détendue au cinéma, par exemple Les derniers films sont projetés dans une cinéma magnifique de Cirque Sandford. Si vous l'aimez, vous pouvez également vous rendre au Aqua Cinema de Center Parks. La piscine du parc se transforme en véritable cinéma où des films pour les enfants passionnants sont projetés. Mais vous pouvez faire beaucoup plus de choses avec le large éventail d'excursions et d'attractions mais aussi les différents forfaits des groupes. Tout le monde passera un bon moment. Une visite au cirque parc Zandvoort, circuit, n'est pas une mauvaise idée. À quelle fréquence êtes-vous si proche d'une vraie piste de course? Maya, ¿qué más puedes contar sobre Zandvoort y sus uh, Bueno, Jaime, hay mucho que ver y hacer en Sandford. La naturaleza cercana y la playa ofrecen muchísimas oportunidades para relajarse. Gracias a la ubicación conveniente de Sandford, un viaje a ciudades de fácil acceso como Harlem, Alkmaar, Amsterdam no es ningún problema. Sanford tiene uno de los balnearios más famosos de los Países Bajos. Junto con el mar y las dunas, es un área llena de hermosa naturaleza, donde puede practicar deportes acuáticos o simplemente relajarse y descansar. Una playa moderna con grandes fiestas frecuentes, un hipódromo internacional de Fórmula 1, una hermosa naturaleza y un auténtico centro de la ciudad con un enlace ferroviario directo a Ámsterdam. Hay una amplia gama de alojamientos, hoteles de calidad, B&Bs, bungalows, campings. Sanford es el destino de vacaciones perfecto. Nada al mar, caminar por la playa, andar en bicicleta por las dunas o ir de compras por diversión. Todos los que aman el kite sup, el surf o el rafting se sentirán como en casa aquí. Desde la playa solo tienes que cruzar el boulevard para echar un vistazo al circuito internacional de Fórmula 1. Seguramente hará que tu corazón lata más rápido. Y si está buscando paz y tranquilidad, los dos grandes parques naturales ofrecen la garantía de ver caballos, conic, camos, cañado, escoces Highland y el impresionante bisonte. El acogedor del centro de la ciudad son sus animales calles comerciales. Tiene un ambiente atractivo y relajado. Aquí encontrarás antiguas cabañas de pescadores que pintan una imagen de la turbulenta historia de Sandford... Y después de un día de diversión y actividad, puede sentarse a disfrutar de una sabrosa cena mientras contempla la puesta del sol al mar. Gracias, Maya. Muy información de nuestro pueblo. Eh, aquí un momento de música. Right now we play some more music. This time not a song but piano. Eh, jetzt eh, eine schöne Piano-Nummer gespielt von Oscar Peterson. And eh, it's named, the name is When Summer Comes. Wenn die Sommer kommt. Quand l'été vient. Oscar Peterson. dat was Oscar Peterson. Dat was Oscar Peterson. When summer comes, when die zomer komt. Ja, zomer. Uh, man kann natuurlijk in Zandvoort nicht nur in das Dorf gehen, aber auch in die Umgebung. Und Maya, was kannst du uns eh, etwas erzählen über einen schönen Naturausflug eh, hier in der Gegend? Ja, Jakob, sicherlich. ich denke, ja, die Amsterdamer Wasserleitungsdünen. Ähm, das Wassereinzugsgebiet der Wasserleitungsdüne ist ein einzigartiges Gebiet, denn hier darf man die feste Wanderwegen verlassen. Eine größere Varietät an Pflanzen in der Natur gibt es sonst nirgends. Aber Einhornchen, Füchsen und Kaninchen beherbergt das Gebiet, den größten Rotwildbestand der Niederländer. Natur in Sandfort ist Natur im schönster Form. In den Dünen stehen alte Bunker aus der Zweiten Weltkrieg, die frei zugänglich sind. Kann interessant, hä? Sandfort hat nämlich eine reiche Vergangenheit. Nicht nur wegen der Verwandlung von Fischerdorf in einen Badesort, sondern vor allem auch wegen der Ereignisse des Zweiten Weltkrieges. Während der Bunkerführung des FVV, das ist Fremdes Verkehrsverein Sandford, die haben diese Bunkerführungen, erfahren sie alles darüber. Die Eintritt kostet nur ein 50 pro Person, ausgenommen Kinder bis 18 Jahre. Eintrittskarte sind bei Eingang zum Dünengebiet am Sandfordser Lahn so Dünengebiet Sandfurzenland, da ist ein Eingang, da kann man die Karten kaufen. Eine Tagesparkkarte kostet nur 2 Euro. Hunde sind verboten. Now, Maya, that was very interesting uh, information for our German listeners. Uh, can you tell our English listeners also what they could do when they want to experience some nature around Zandvoort? Yeah, well, yeah, of course. Um, I was thinking about what we call uh, the waterleiding duinen. Uh, you would call it in English the Amsterdam Water Pipe Dunes. The water catchment area of the water pipe dunes is a unique area because here you can leave the fixed hiking trails. Nowhere else is there a greater variety of plants in nature. In addition to squirrels, foxes and rabbits, the area is home to the largest deer population in the Netherlands. Nature in Zandvoort is nature in its most beautiful form. Old bunkers from the Second World War stand in the dunes and are freely accessible. Zandvoort has a rich past, not only because of the transformation from a village fishing village, into a seaside resort, but also, above all, because of the events that took place during the Second World War. You will learn all about it during one of these bunker tours. Give it a try. The costs are only 150 per person, excluding children up to 18 years and the bunker tour is organized by what we call the VVV. That's the tourist office in Zandvoort. Uh, your tickets are available at the entrance to the June area on the Zandvoort Salam. So the June area on the Zandvoort Salam, they have the ticket office. A day parking ticket costs only 2 euros. You need to know dogs are not allowed. Okay. Thanks very much, Maya. And uh, it's time for some music again. Uh, let's do some Spanish. Uh, lassen wir ein bisschen spanische Musik. Un canzón español. Vacaciones de verano by Formulo 5. Vacaciones de Verano. Holiday in the Summer. Euh, Maya, une autre question. Euh, peux-tu raconter un petit peu euh, pour les invités étrangers des endroits de la nature dans les environs de notre village Oui, bon, comme je t'ai dit déjà, il y a chez nous un grand terrain que ça s'appelle euh, de Waterleiding Duinen, Les dunes de pipe à l'eau d'Amsterdam. Ça veut dire le bassin versant des dunes de la conduite d'eau est une zone unique. Car ici, vous pouvez quitter les sentiers de randonnée fixes. Nulle part ailleurs, il n'y a une plus grande variété de plantes dans la nature. Outre les ucérioles, les renards, les lapins, la région abrite la plus grande population de cerfs aux Pays-Bas. La nature à Zandvoort est la nature dans la plus belle forme. Les vieux bunkers de la Seconde Guerre mondiale se trouvent euh, aussi dans les dunes et sont librement accessibles. Zandvoort a un riche passé, non seulement à cause de la transformation d'un village de pêcheurs et une station balnéaire, mais surtout à cause des événements de la Seconde Guerre mondiale. Vous en saurez plus lors de la visite du bunker de euh, l'agence touristique Zandvoort. Une entrée coûte seulement euh, 1,5 euro de demi par personne et hors en vente jusqu'à 18 ans. Les billets sont disponibles à l'entrée de la zone des dunes sur, ça s'appelle le Zandvoortselaan. C'est là le chemin, ça s'appelle comme ça, Zandvoortselaan. Là, il y a une boîte de tickets. Euh, vous pouvez aussi acheter un ticket de parking pour toute la journée pour 2 euros. Ah, les chiens ne sont pas admis. Ok, Maya. Maya, ¿puedes contarles a los invitados extranjeros en Zandvoort sobre la naturaleza Eh, en las serranías de nuestro pueblo. Claro, por supuesto. Eh, estoy pensando en un terreno que se llama Waterleidingduinen, muy complicado, dunas de suministro de agua de Amsterdam. La Reserva Natural Dunas de Suministro de Agua de Amsterdam es un área única, ya que aquí puedes desviarte de los caminos también tiene la mayor población de gamos en los Países Bajos. Y hay muchos rastros de la Segunda Guerra Mundial que se encuentran aquí. Puede dirigirse a los numerosos búnkers, algunos claramente visibles, algunos parcialmente oscurecidos por la arena y las dunas. Aquí puedes disfrutar de la naturaleza, de la paz, el espacio, y no hay razón para apegarse estrictamente a los caminos. se, puede, comprar un billete de entrada a la oficina de turismo, aquí se llama VVV, bueno, y cuesta un euro y medio por persona. Los niños menores de 18 años entran gratis. Las entradas eh, se pueden eh, encontrar eh, en El Zandvoortse Laan. El Zandvoortse Ahí hay eh, una caja de billetes que se puede comprar eh, y también por su automóvil se, se paga nada, más dos euros por día, el día entero, no se admiten perros. ok Maya, gracias. ahora now another song, some music again Äh, ein bisschen Musik, äh, wieder ein Titel über den Urlaub, ab in den Urlaubssong. kein Ende ist in Sicht. Jeden Tag von 8 bis 5 im Stress, du siehst die Sonne nicht. Hey, holt mich hier raus, das hält doch wirklich keiner aus. Irgendwie ist der Wurm drin, selbst im Bett geht alles schief. Ja, sogar unser Hund bellt nur noch mal nicht depressiv. Das Leben ist ne Katze und ich wie ne graue Maus. Wer holt mich hier raus, das hält doch wirklich keiner aus. Ab in den Urlaub, komm, pack die Sachen ein. Ab in den Urlaub. sunshine Een Plan zur Frage, vor und wie und wann. Der Hund ist kein Problem, der kommt zum Nachbarn an. Die Kinder melden wir eine Woche vor den Ferien krank. Fahren ist zu weit, wir heben ab ins Paradies. Wir wollen uns verwöhnen lassen, alles inklusiv. Essen, trinken, alles frei, Aerobik macht uns schlank Kinder werden schnell gesund. Ein Wunder, Gott sei Dank. Ab in den Urlaub, komm, pack die Sachen ein. Ab in den Urlaub. And they in den Urlaub. Äh, eh, Maya, was eh, kannst du unsere Zuhörer für den heute und für die nächsten Tage empfehlen, da es nicht wirklich Strandwetter sein wird? Ja, ich denke, eh, am besten kann man hier zum äh, äh, Sandford Museum gehen. Das ist auch sogar das Auskünftebüro unserem Dorfes. So, da können Sie alle neue Sachen informieren lassen. Aber das Museum selber lohnt sich auch. So, das heißt Sandfort Museum, Museum Sandfort. Es gibt sogar noch ein zweites Museum, das ist das äh, äh Hans-Davids-Museum. Das äh, liegt nach fünf äh, Minuten entfernt. So, vielleicht ist das eine schöne Kombi. Hä? Dann ist das Vorteil von Sandfort, wir haben natürlich eine ähm, sehr gute Zugverbindung mit Harlem. Äh, und mit Amsterdam. So, ähm, ja, Sie können vielleicht in die Innenstadt von Haarlem mal schön einkaufen machen, ein bisschen bümmeln. Äh, die Cafés sind schon wieder geöffnet. Und natürlich das Schönste von Haarlem, die Museen, Franz Haus und Teilers, aber auch die große Markt. Äh, direkt gelegen an der Nähe, in der Nähe von Spane, Flüss. So, äh, ja, das würde ich empfehlen und dann vielleicht äh, ja später nochmal Amsterdam. Aber hier in der Nähe gibt es vieles zu sehen. And uh, Maya, uh, in English, what can you recommend our guests now? The weather is not really fit uh, to uh, lay sun bathing on the beach. Yeah, well, well, it's improving, huh? as they say. The, the, the, the, in the weekend, it will be much better. And next week, it will be uh, 20 degrees, I believe, or uh, even above. But meanwhile, uh, I would say start at the Sandford Museum. Uh, that is also where the tourist office is uh, located. So you might as well combine it. And then hop over to the um, Museum Hans Davids which is just uh, five minutes across the street. There they also do a nice panorama uh, info film about uh, Zandvoort. Well, if you have scored these two museums, then uh, if time permits, you might hop on a train because we do have a great train connection with uh, both Haarlem and Amsterdam. So start with Haarlem. It's only 15 minutes by train and walk uh, uh, over to the um, grote, grote Markt, which is uh, one of the most beautiful market squares in the whole of the Netherlands. And if you want to do more museums, you have the Frans Hals and the Tylers. But even uh, shopping is very, very nice in Haarlem. And as the cafes are open again and the restaurants, you might have a great time there. Et en français, qu'est-ce qu'on peut avertir à notre euh, hôte de Zandvoort? Oui, aussi, euh, cher chère couture, la même chose. Peut-être euh, euh, parce que ça fait pas tellement beau le temps, jusqu'à le lundi, je crois. Peut-être vous pouvez commencer de visiter les deux musées ici à Zandvoort. Le musée du village, ça, vous trouverez aussi l'information touristique. Et, jusqu'à cinq minutes à pied de ce musée, vous trouvez un autre musée c'est le musée Hans Davids. Là, on a aussi euh, une film de Sandford, une film panoramique. C'est très, très intéressant et une collection privée de ce monsieur Hans Davids. Euh, en plus, euh, vous pouvez prendre le train parce qu'il y a une connexion parfaite avec la, ville à côté, c'est Harlem, hein? Harlem, avec une H, Harlem. Et là, vous pouvez vous bon, trouver dans le Moyen Âge c'est euh, une, ville très, très bien réservée. Vous pouvez y faire euh, euh, des cours parce qu'il y a des, des, des, magasins là, sont tous ouverts. Et aussi, vous pouvez manger ou boire quelque chose parce que les cafés et les restaurants sont de nouveau ouverts. Le musée France House, c'est vraiment très intéressant. Et aussi, en plus, une autre à côté de la rivière España, Ça s'appelle le musée euh, Tylers. C'est un museo científico... Euh, scientifique. ¿Y en español? Ah, bueno, entonces en español también lo mismo. Hay que, se puede eh, comenzar visitando los museos porque, eh, bueno, hasta el lunes no sale sol tanto. ¿eh? Y, visitar los museos. Hay dos en Sanford y uno está del otro a cinco minutos andando hay colecciones, hay cuadros, hay un panorámica o hay un film. Eh, bueno, todo cuenta la historia de Zandvoort. Y después eh, también hay una conexión en tren, rapidísimo, 15 minutos, hasta Harlem por el mercado eh, Plaza Mayor. Thank you, Maya. It's nearing 10 o'clock. The hour is already oh, over.